Bestuur benoemde hem direct na de val van het kabinet tot kandidaat-lijsttrekker. Maar na de gemeenteraadsverkiezingen groeide daarover onrust. Balkenende kreeg kritiek vanwege de breuk met de PvdA... en omdat hij alleen premier wil worden en geen Kamerlid. Maar partijvoorzitter Van Heeswijk zei na de vergadering van vanavond... dat er geen enkele aanleiding is om Balkenende geen lijsttrekker te maken. Hij noemde hem bij uitstek de persoon die het CDA aan een goed resultaat kan helpen. Balkenende zelf zei dat hij weer voor goud gaat... en ging niet in op de kritiek van de afgelopen dagen. De veiling voor het eerste deel van de Peter Stuyvesant collectie bij Sotheby's in Amsterdam heeft 13,9 miljoen euro opgebracht. Dat is ruim drie keer zoveel als verwacht. De hoogste prijs, 900.000 euro, werd betaald voor een schilderij Dinosaurier-ei van de Duitser Martin Kippenberger. Ook werkten van Karel Appel en Jan Schoonhoven gingen ver boven de richtprijs weg. De collectie Moderne Kunst werd opgebouwd door Alexander Orlof om zijn arbeiders op te voeden hing hij de kunstwerken in zijn tabaksfabriek in Zevenaar. Rapper Lil Wayne is in New York veroordeeld tot één jaar cel voor verboden wapenbezit. Hij had tijdens een tournee in 2007 een doorgeladen vuurwapen in zijn bus. De rapper is een van de best verdienende artiesten in Amerika. Het album Da Carter 3 was twee jaar geleden het meest verkochte album in de VS. Lil Wayne heeft ook een Grammy Award, de belangrijkste muziekprijs. De rapper zou vorige maand al worden veroordeeld, maar kreeg uitstel van de rechter omdat er grote problemen waren met zijn gebit. Bij goed gedrag komt de rapper over acht maanden vrij.